Wij met ons twee wandelen in de maneschijn. Wij met ons twee alleen, met niemand om ons heen. Ik vind jou zo aardig, jij mijn Josephine. Als ik met jou aan het wandelen ben, wil ik geen ander zien. Wij met ons twee wandelen in de maneschijn. Wij met ons twee alleen, met niemand om ons heen. Samen hand in hand, Bij het. vraag ik jou, mijn Josephine, om met me mee te gaan. hand in hand bij het licht der maan. Vraag ik jou, mijn Josephine, om met me mee te gaan. Wij met ons twee, wandelend in de maneschijn. Wij met ons twee alleen, met niemand om ons heen. Wij met ons twee wandelen in de maneschijn. Wij met ons twee alleen, met niemand om ons.